van Kamp met het NRS Journaal. Onze vluchten naar Egypte geschrapt vanwege de ramp met een Russische Airbus vorige week zaterdag. Tot en met 18 december gaan er geen Corendon-vluchten naar Sharm el-Sheikh of andere bestemmingen in Egypte. Reizigers krijgen een alternatieve bestemming aangeboden of kunnen kosteloos annuleren. Gisteren schrapte TUI en Neckerman hun reizen naar Sharm el-Sheikh al. In Al van der Rijn zijn alle panden gesloopt die drie maanden geleden bij het kraanongeluk waren verwoest. De hoofdstraat is weer open en vanmiddag zijn de laatste afzettingen weggehaald. De komende tijd moet nog het puin van de gesloopte huizen worden afgevoerd. Op 3 augustus vielen bij werkzaamheden aan een brug twee bouwkranen op vier panden in Al van der Rijn. De schade was groot, maar er raakte niemand gewond. Een groep vluchtelingen heeft vanavond geweigerd te slapen in de noodopvang in Goor. Volgens RTV Oost zijn ze ontevreden omdat ze al weken in sporthallen slapen. Goor had ook een sporthal beschikbaar gesteld. Een groep van zo'n 50 vluchtelingen weigerde naar binnen te gaan en vertrok weer. Een maand geleden verliet een groep vluchtelingen de noodopvang Heumensoord vanwege stank en gebrek aan frisse lucht. Georganiseerde hulp bij zelfdoding wordt in Duitsland verboden. Dat heeft de Duitse Bondsdag besloten na een emotioneel debat. Mensen die zelf of via een bedrijf geld vragen voor hulp bij zelfdoding... riskeren in Duitsland voortaan een gevangenisstraf van drie jaar. Hulp bij zelfdoding is in Duitsland een gevoelig onderwerp... dat wordt geassocieerd met de nazi-tijd. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Rode JC speelde thuis in Kerkrade gelijk tegen ADO Den Haag. Het werd daar 1-1. Het weer, het blijft bewolkt en zacht met van tijd tot tijd regen. Minima vannacht rond 14 graden. Ook overdag wisselvallig met een stevige zuidwestenwind. Alleen in het zuidoosten blijft het vrijwel droog. Het wordt 15 tot 19 graden.